uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De huizenprijzen zijn afgelopen maand weer licht gestegen... nadat koopwoningen maandenlang steeds goedkoper werden. De prijzen gingen in januari met 1,5% omhoog vergeleken met de maand ervoor. Blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. In december zakten de prijzen nog met ruim 2%. Dat was de sterkste daling in 10 jaar tijd. Tot halverwege vorig jaar stegen de prijzen van koopwoningen jarenlang gestaag. Maar in augustus zette een daling in doordat de rentes begonnen op te lopen. De meeste uitzendbureaus die werken met arbeidsmigranten... gaan werkcontracten loskoppelen van huurcontracten. Dat bevestigt de branchevereniging na berichtgeving van NRC. De maatregel is bedoeld om arbeidsmigranten minder afhankelijk te maken van hun werkgever. Door werk en huurcontracten te scheiden kunnen mensen hun huis behouden als ze hun baan verliezen. Het aantal arbeidsmigranten in Nederland is de afgelopen jaren gestegen naar 750.000. Ook komen er steeds meer uitzendbureaus. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is bereid de voormalige Peruaanse president Alejandro Toledo uit te leveren. Dat schrijft de Peruaanse justitie op Twitter. Peru vraagt sinds 2018 om de uitlevering van de oud-president die verdacht wordt van corruptie. In 2019 werd Toledo op verzoek van Peru gearresteerd door de Amerikaanse politie. Twee jaar later gaf de rechter al toestemming voor uitlevering... maar de uiteindelijke beslissing lag bij de Amerikaanse regering. Die zou nu dus hebben toegestemd. Er waren gisteravond twee wedstrijden in de achtste finales van de Champions League. Real Madrid versloeg Liverpool. De Britse ploeg kwam al na een kwartier op 2-0 voorsprong te staan... maar verloor uiteindelijk met 5-2... Napoli won met 2-0 van Eintracht Frankfurt. En over drie weken is van beide wedstrijden de return. Het weer, de dag begint grijs. Later breekt af en toe de zon door. Er staat een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag meer bewolking en ook kans op regen of motregen. Het wordt 9 tot lokaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A10, de ringweg van Amsterdam. Op de binnenring van de A10 Zuid voor knooppunt Nieuwmeer 5 kilometer met eh, net zoveel vertraging, 5 minuten.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 gaan werkcontracten loskoppelen van huurcontracten. De maatregel is bedoeld om arbeidsmigranten minder afhankelijk te maken van hun werkgever. De Amerikaanse regering is bereid de Peruaanse oud-president Toledo uit te leveren. Dat meldt de Peruaanse justitie. Peru vraagt sinds 2018 om uitlevering van Toledo.